ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. nu. Jouw keuze. ZFM. stay. After all that we've been through, I will make it up to you. i promise to. And after all that's been said. to you. Yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what's right?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 for you. Why would I try, would I try to? to? You've over that I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you why would I try to? You. right to. I have to learn, have to try, I have to trust, I had to cry, have to see.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 Het zeilmeisje Laura Dekker mag nog altijd niet aan haar solo-zeiltocht rond de wereld beginnen. Het Hof in Arnhem heeft bepaald dat de onder toezichtstelling van Laura Dekker wordt gehandhaafd. 14-jarige meisje werd in de oktober vorig jaar onder toezicht gesteld van jeugdzorg. Ze bereidt al geruime tijd een zeiltocht in haar eentje rond de wereld voor. Ook haar tweede hoge beroep tegen de ondertoezichtstelling is afgewezen. Het Hof vindt dat Laura en haar vader de risico's die de zeiltocht om de wereld voor het meisje met zich meebrengen niet voldoende onderkennen. CDA en D66 bereiden een initiatiefwet voor om de arbeidsrechten van ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven gelijk te trekken. Ambtenaren hebben nu bijvoorbeeld een betere ontslagbescherming... en ze kunnen aanspraak maken op allerlei toeslagen na ontslag. Een Kamermeerderheid staat achter het voorstel. CDA en D66 verwachten van hun initiatiefwet ook... dat werknemers straks makkelijker overstappen... tussen de publieke en de private sector. Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet heeft de website erelijst.nl geopend website is gelanceerd naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Nationaal Monument de eerelijst van Gevallenen 1940-1945, waarmee onder andere verzetsmensen en militairen worden geëerd. Bezoekers van de website kunnen digitaal door de eerelijst bladeren, die ruim 18.000 namen telt. feyenoord Mario Been, aanvoerder Giovanni van Bronckhorst en oud-verzorger Gerard Meijer hebben een open brief geschreven aan het legioen. Ze roepen de supporters op om hun club bij de bekerfinale tegen Ajax op een positieve wijze te steunen. Laat de Kuip weer een ouderwetse heksenketel worden. Maar wel een waarin we met respect voor elkaar, de scheidsrechter en de tegenstander omgaan. Al dus Been van Bronkorst en Meijer. Het weer in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen bevrijdingsdag gaat de wind liggen en zijn er perioden met zon. Het wordt 12